Eefje Kune met het NOS-journaal. Er zijn steeds meer meldingen van bijna botsingen tussen drones en vliegtuigen. Vorig jaar kwamen er zes ernstige meldingen binnen. Dat bevestigt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een bericht van RTL Nieuws. Voor het eerst zaten er meldingen bij van de verkeersluchtvaart. Zo scheerde boven Hellevoetsluis een drone langs een Boeing 737... Eerder wezen de luchtvaartsector, defensie en de politie er al op dat dronevliegers zich onvoldoende bewust zijn van de risico's. Het aantal hobbyvliegers in Nederland wordt geschat op 100.000 en neemt snel toe. In Barneveld is bij een verkeersongeluk een meisje van 14 omgekomen. Ze zat op de fiets toen ze in botsing kwam met een motor. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen, zegt de politie. De motorrijder raakte licht gewond. De VS neemt extra veiligheidsmaatregelen voor Amerikaanse diplomatieke posten in islamitische landen vanwege de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem maandag. Dat meldt CNN. De VS houdt rekening met protesten omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem niet als Israëlische stad zien, maar als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Het grondpersoneel op Schiphol stopt voorlopig met de stakingsacties. Eigenlijk zou er dit weekend weer actie worden gevoerd... maar de vakbond gaat maandag opnieuw met de werkgevers in gesprek... over de arbeidsvoorwaarden. Afgelopen weken voerden veel bagageafhandelaars en de Bali-medewerkers... al meerdere keren actie. Bij KLM waren geen acties. KLM heeft een eigen CAO. Ook daar wordt over onderhandeld. Vitesse staat in de finale van de play-offs om Europees voetbal. In de return tegen ADO Den Haag werd het 2-1 voor Vitesse met doelpunten van Matafs en Mount.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 Put my heart where everyone crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Crazy. is so much harder than I thought. But I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me.